12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor het eerst heeft een commercieel bedrijf een bemande ruimtecapsule gelanceerd. Rond half tien vertrok vanuit Florida de Crew Dragon van het bedrijf SpaceX naar ruimtestation ISS. Eigenlijk hadden de twee Amerikaanse astronauten woensdag al moeten vertrekken. Maar toen ging de lancering op het laatste moment niet door vanwege het slechte weer. Nu klaarde zo'n uur voor het lanceermoment de lucht in Florida op naar verwachting zijn de twee astronauten 24 uur onderweg naar het ISS. In Jeruzalem is afgelopen avond gedemonstreerd tegen de dood van een geestelijk beperkte Palestijn. De man van 32 werd gisterochtend door de Israëlische politie doodgeschoten. Hij leek iets vast te hebben wat op een wapen leek en zou niet naar bevelen hebben geluisterd. Later bleek de man ongewapend te zijn. Politici aan zowel de kant van Israël als de Palestijnen veroordelen het incident scherp. Tientallen Belgen zijn afgelopen dag teruggestuurd aan de Franse grens. Ze mochten van de Belgische autoriteiten voor het eerst in ruim twee maanden weer familiebezoeken in buurlanden. Maar in Frankrijk zijn niet-essentiële verplaatsingen nog altijd niet toegestaan. De grenzen die blijven nog tot 15 juni gesloten. En familiebezoeken mag daar dus nog niet, waardoor veel Belgen bij de grens werden teruggestuurd. En de laatste ronde coronatesten in de Engelse Premier League... heeft geen positieve gevallen opgeleverd. Daarmee blijft het totale aantal besmettingen op 12 staan. Het is de bedoeling dat de voetbalcompetitie 17 juni weer wordt hervat. Gisteren werd bekend dat alle Britse topsportcompetities... vanaf maandag weer mogen worden hervat achter gesloten deuren. Het weer vannacht is het helder en koelt het niet verder af dan 9 tot 13 graden. Eerste Pinksterdag wordt vrij zonnig bij 18 tot lokaal 23 graden.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 Nein, aber ich kann dir andersweitig Nachhilfe geben. <laughs> Äh, okay, äh, ist egal, ich bin ja eigentlich in jedem Fach scheiße. Aber in Biologie? bist du doch bestimmt ein Naturtalent. <laughs> Kann schon sein, aber dafür bin ich zu schüchtern, um das zuzugeben. Ach komm, auf dich fahren doch bestimmt alle Pussys ab. Oh, ich bin schon ganz feucht. Okay. Oh, ich will deine harte Fleischpeitsche spüren. Oh, du steckst sie mir in meinen Arsch. Oh, oh ja. Oh, oh. Halt in Ordnung. Tiefer. Äh, oh Gott. Hallo? Oh, ja. Hallo? Oh Gott. Äh, äh, okay. Oh, ich bin äh, ins Gesicht. Äh, äh, Papa, Papa, Papa, die Frau hat sich wehgetan. but I guarantee you'll enjoy your night. The bar's so low and the drinks keep coming. time. 1982, Toto, Africa, the past. Two thousand twelve, the future. And now, the Remix. Up, up, up. Straks Maar nu eerst het NOS nieuws van...